Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft van de Amerikaanse overheid te voorkomen. Als er voor zes uur Nederlandse tijd geen akkoord is... kan de Amerikaanse overheid geen geld meer lenen... en worden honderdduizenden ambtenaren naar huis gestuurd... net als zoals in 2013. Trump wil met een tijdelijke begroting tijd winnen. Maar veel democraten willen het probleem op langere termijn aanpakken. Trump heeft voor zijn begroting in de Senaat een meerderheid van 60% nodig. Dus ook een aantal democraten moet ermee instemmen. Premier Rutte noemt het risicovol om gebeurtenissen van vroeger te veroordelen met de bril van nu. Deze week laaide het debat over het slavernijverleden op toen bekend werd dat het Mauritshuis in Den Haag een borstbeeld van Johan Maurits heeft weggehaald. Rutte zei in Met het oog op morgen dat we voorzichtig moeten zijn. We moeten volgens hem onze huidige opvattingen niet op gebeurtenissen van toen leggen. In Suriname zijn zes baby's overleden door besmetting met een ziekenhuisbacterie. Ze lagen op de intensive care van het academisch ziekenhuis in Paramaribo. De bron van de besmetting is nog niet duidelijk, maar mogelijk is er iets misgegaan bij het bereiden van medicatie. In totaal zijn 13 baby's besmet geraakt. Het ziekenhuis onderzoekt de zaak samen met een internationaal onderzoeksteam. Het Internationaal Olympisch Comité heeft 389 Russische sporters aangewezen... die nog zouden kunnen deelnemen aan de Olympische Winterspelen volgende maand. 500 sporters hadden zich aangemeld. 111 zijn er afgevallen omdat ze een dopingverleden hebben. Van de 389 schone sporters kunnen er uiteindelijk maar 213 meedoen aan de Spelen, want meer plaatsen zijn er niet.